Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Kinderen die in opvangplekken voor uitgeprocedeerde gezinnen verblijven... krijgen niet genoeg hulp voor psychische problemen. Ook zijn de leefomstandigheden slecht, concludeert Defence for Children. Het is de bedoeling dat gezinnen maar kort op zo'n gezinslocatie blijven... maar in de praktijk zitten ze er vaak jaren. Gezinnen verblijven vaak in één kleine ruimte en weten niet wanneer ze Nederland moeten verlaten. Dat veroorzaakt veel stress en schaadt het welzijn van de kinderen, zegt Defense for Children. De hulporganisatie pleit daarom voor het sluiten van de gezinslocaties. Door de energietransitie is er steeds meer behoefte aan batterijparken. Landelijk netbeheerder Tennet waarschuwt dat er goed nagedacht moet worden waar de parken worden aangelegd. In batterijparken kan groene energie worden opgeslagen als de zon schijnt of als het hard waait. Die elektriciteit kan dan weer gebruikt worden als het bewolkt is of windstil. Tennet verwacht dat de behoefte aan energieopslag niet overal in Nederland even groot is. Het bedrijf presenteert vandaag een overzicht per provincie waarop staat waar in 2030 de grootste behoefte is. De Amerikaanse en Canadese kustwacht zoeken met vliegtuigen, schepen en sonarboeien naar een duikboot. De kleine onderzeeër raakte vermist op weg naar het wrak van de Titanic. Sinds, sinds zondagmiddag is er geen contact meer met het duikbootje. De vijf opvarenden zouden nog zuurstof hebben voor ongeveer 2,5 dag. Sudaan krijgt voor anderhalf miljard dollar aan humanitaire steun. Onder meer Duitsland en de Verenigde Staten zegden voor miljoenen dollars aan hulp toe. Sinds april wordt in Sudaan een zware strijd tussen het regeringsleger en de RSF-militie. Naar schatting zijn 3000 mensen omgekomen door het geweld in het Afrikaanse land. Het weer. Vanochtend trekken nog een paar buien over het land. Daarna wordt het broeierig warm met maximaal 25 tot 30 graden. Halverwege de middag neemt de bewolking toe en volgen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien... met soms ook hagel en zware windstoten.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 You'll be my American boy. He said, Hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this five for seven guy who's just my type. Like the way he's speaking dress is peeking. Don't like his baggy jeans, but I'm I like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. way. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death. I'm loving no show toes. Walking that wall, talk that slick talk. I'm liking this American boy, American boy to go someday Take me to New York, I'd love to see LA I really want to come pick you with you Aqua Blood.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 De Amerikaanse en Canadese kustwacht zijn bezig met een grote zoekactie naar een duikboot die vermist raakte op weg naar de Titanic. Het contact met de duikboot werd zondagmiddag verbroken. Kinderen die op locaties voor uitgeprocedeerde gezinnen verblijven... krijgen te weinig hulp voor hun psychische problemen. Die zijn deels het gevolg van slechte huisvesting, zeggen jeugdartsen. Defense for Children pleit voor sluiten van de gezinslocaties. Een monument voor overleden kankerpatiënten in het Wilhelmina Bos bij Dronten is vernield. Op de gedenkplek staan 67 glazen platen met duizenden namen van overledenen.